Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Strijders van de nieuwe machthebbers in Libië hebben de stad Beni Walid ingenomen. In het centrum van de stad, ten zuiden van Tripoli, is de nieuwe Libische vlag gehesen, zijn kolonel van het nieuwe regime. Strijders begonnen gisteren een nieuwe aanval op Beni Walid, een van de laatste steden waar troepen van de verdreven dictator Gaddafi nog stand hielden. Een paar dagen geleden was de luchthaven van Beni Walid al ingenomen... De stad was sinds september omsingeld. Nu is alleen Sirte, de geboorteplaats van Gaddafi, nog niet in handen van de nieuwe machthebbers. De Britse autocoureur Dan Weldon is bij een ongeluk tijdens de laatste race van de IndyCar Series om het leven gekomen. Op het circuit van Las Vegas botsten 15 auto's op elkaar. Weldon werd per helikopter naar het ziekenhuis gebracht, maar bleek niet meer te redden. De Britse coureur won in mei de beroemdste race van het kampioenschap, de Indianapolis 500, die hij ook in 2005 won. Dan Weldon was 33. Het CDA moet overwegen de gedoogconstructie met de PVV op te zeggen. CDA-prominent en oud-minister Veerman heeft dat gezegd in Brandpunt. PvdA en D66 vindt die geschiktere gedoogpartners. Als de samenwerking met de PVV wordt voortgezet, vreest hij het ergste voor het CDA. Veerman hekelt het feit dat de CDA-bewindslieden Leers en Bleker laatst uitspraken moesten toelichten en intrekken om een geschil met Geert Wilders bij te leggen. Veerman was van begin af aan tegen samenwerking met de PVV. Hij vindt dat het CDA zich snel moet bezinnen op de koers. Maxime Verhagen is in zijn ogen niet de ideale partijleider van het CDA, maar wie dat dan wel zou moeten zijn, zei hij niet.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 Where there's no competition, and you render my condition, though improbable. It's not impossible for a love that can be unstoppable. But wait, I find lines between fate and destiny. Do you believe in the things that were just meant to be? When you tell me the stories of your quest for me, picturesque is the picture you paint effortlessly. And that as our energies mix and begin to multiply. Everyday situations, they start to simplify. So things will never be the same between you and I.